Prins Willem-Alexander heeft Aruba gecomplimenteerd met het energiebeleid. Op de tweede dag van het koninklijk bezoek zei de prins dat Aruba binnen het koninkrijk voorop loopt bij het gebruik van alternatieve energiebronnen. Het eiland haalt 20% van de energiebehoefte uit windturbines en bouwt binnenkort een tweede molenpark voor de kust. In de Oranjestad zei Willem-Alexander dat Nederland kan leren van de bevindingen op Aruba. Prins Willem-Alexander reist samen met prinses Maxima en koningin Beatrix in tien dagen langs de Caribische eilanden. In Heerlen zijn afgelopen avond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij op een camping. Eén van hen is er slecht aan toe. Op de camping ontstond ruzie, maar waarover is niet bekend. Na de steekpartij zijn een aantal mensen gevlucht. Zowel de slachtoffers als de daders zijn van Ierse afkomst. De politie in Heerlen is op zoek naar de mensen die op de vlucht sloegen en onderzoekt de steekpartij.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 about sex. Uh -huh. Let's talk about sex. Uh-huh. Ladies, all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies. All right, ladies, all the ladies, louder now, help me out. Come on, all the ladies. All right.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 Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Veel bomen hebben nog blad en bezwijk onder de last van de sneeuw. In hun val nemen ze stroomkabels mee, waardoor de elektriciteit is uitgevallen. Ook in New York ligt met 10 centimeter al een flink pak sneeuw. Meer dan tijdens het vorige record in 1869. Door het winterweer zijn een aantal luchthavens in het noordoosten van Amerika gesloten. En zijn zeker duizend vluchten geschrapt. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker zeven Palestijnen omgekomen. De luchtaanvallen waren een reactie op eerdere raketaanvallen van Palestijnen op het zuiden van Israël. Daarbij viel aan Israëlische kant één dode en raakten vier mensen licht gewond. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen